Drie uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Websites en platforms op sociale media waarop opgeroepen wordt tot rellen... moeten sneller uit de lucht gehaald kunnen worden. Dat vindt de burgemeester van Utrecht, Peter den Oudste. Nu is dat volgens hem door wetgeving en privacyregels niet eenvoudig. De rellen die sinds 14 augustus enkele wijken van Utrecht teisterden... werden door vloggers aangejaagd. Door de arrestatie van drie van hen is het er nu rustiger. Zomerstorm Francis heeft Nederland bereikt en richt her en der schade aan. In Heerhugowaard waaide een steiger om. En in Den Haag kwam een vrouw onder een omgewaaide boom terecht. Voorbijgangers hielpen haar onder de boom vandaan. Ze moest voor controle naar het ziekenhuis. In Nederland kunnen vannacht aan zee windstoten voorkomen van ruim 100 km per uur. Mensen die door de gaswinning in Groningen immateriële schade hebben opgelopen... kunnen per persoon tussen de 1500 en 5000 euro krijgen. Dat is voor schade in de vorm van pijn, verdriet, gederfde levensvreugde of geestelijk leed. Minister Wiebes meldt de Tweede Kamer dat de vergoedingen pas volgend jaar worden uitbetaald... en niet zoals de opzet was vanaf november. Op het Grevelingenmeer bij de Brouwersdam in Zeeland is een surfer overleden. De hulpdiensten werden aan het eind van de middag gealarmeerd. Die trof in het water een surfplank aan. Even later werd ook de surfer gevonden. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar de surfer is ter plekke overleden. In mei van dit jaar kwamen voor de kust van Scheveningen vijf surfers om het leven. Mogelijk door een combinatie van harde wind, stroming en een dikke laag zeeschuim.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 According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.htvi.com for more happy news.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 All dark and when you're down and alone and feeling low, hold on tonight. It's okay, baby. It's alright, baby. I'll take my chance on you. Let's dance, baby. No hands, baby. Hold on tonight. treat me good. Give it love, give it love, give it love in the way that I should. Treat me good, treat me good. Give it love, give it love, give it love in the way. sta je mooi voor pa. Heb je net 15 piek voor parkeren betaald. En daar sta je met je codes ah. en je goede gedrag.